Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er moeten dit jaar veel meer opvangplekken voor asielzoekers bijkomen dan werd gedacht, hebben mijn collega's van Nieuwsuur uitgezocht. Het komt doordat er in het voorjaar meer vluchtelingen worden verwacht en ook doordat mensen die nu in de 35 noodopvanglocaties verblijven daar weer uit moeten, zegt verslaggever Jeroen Stans. Terwijl het COA dat de opvang regelt hard op zoek is naar heel veel extra plekken, verdwijnen er de komende maanden juist duizenden plekken, omdat de contracten voor die opvanglocaties aflopen. En als er niets gebeurt, ontstaat er mogelijk een tekort van bijna 40.000 opvangplekken voor asielzoekers. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland wordt het echt alle hens aan dek om te voorkomen dat er weer mensen buiten moeten slapen, zoals vorig jaar gebeurde in Ter Apel. Bij een hondenfokker in Eersel in Brabant heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zeker tientallen honden in beslag genomen. Wat we voornamelijk hebben gezien zijn toch vieze hokken, eh, vervuilde drinkbakken, natte honden, verveelde honden, ook honden met schurft. Ja, gewoon echt een situatie wat gewoon niet, eh, niet oké is. En dat is niet voor het eerst. De fokker wordt al een paar jaar in de gaten gehouden. Hij kreeg de kans om de situatie van de dieren te verbeteren, maar dat is hem niet gelukt. In Maastricht moeten mensen met een boog om de kerk op het Vrijthof heen lopen. De klokkentoren van de Sint-Janskerk brokkelt af. Waarschijnlijk zijn de stenen losgekomen door het winterse weer. Er is niemand gewond geraakt door de brokstukken. Het gebied rond de kerk is afgezet met hekken. Honkballer Connor Prince van 19 heeft een contract getekend bij een club in de Verenigde Staten. Maar liefst 15 universiteiten hadden het Nederlandse talent gevraagd of hij voor hen wilde komen spelen. Maar het werd meteen een profclub, de Seattle Mariners, die in de Major League spelen. Super gaaf. Echt, uh, is een heel goed gevoel. een droom die uitkomt. Ja, zeker. zeker. Connor Prince speelde tot nu toe bij de Pirates in Amsterdam. Daar werd hij afgelopen jaar nog landskampioen mee. In maart vertrekt hij naar Amerika. Het weer, een bewolkte dag. Het is op dit moment een graad of twee.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 Bijna 200 kilometer file staat er. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam nog altijd bijna 50 minuten oponthoud... tussen knooppunt Raasdorp en de aansluiting met de A10. De A9 Diemen maar bij knooppunt Velzen 25 kilometer... vanaf Amsterdam-Gaasperdam. De vertraging is 25 minuten. Op de A10, de ring van Amsterdam, heb je ook heel veel vertraging... tussen Amsterdam de Baars, Baarsjes en Landsmeer. 20 kilometer langzaam rijdend de vertraging is 40 minuten. Op de N202 Amsterdam-IJmuiden voor de aansluiting met de A22 nog een uur verdraging.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 Je luisterde naar Sweet Alberta van de Canadese zangeres Ali Selin en ze komt uit Alberta. Dog Walking Blues en Broken Wings zijn nog twee songs van haar. another doggone aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Met Bender produceert Isaac Hoskins een geweldig album. Alles straalt een en al authenticiteit uit. Dat is zoals countrymuziek hoort te zijn. De kwaliteit van de songs is uitstekend met als favoriete track Panhandle Wind. tot de gelederen van vele andere Canadese acts die een bijdrage hebben geleverd aan dit Amerikaanse genre. Once in a While is de song. Once in a while, dear, I still think about you. Once in a while, dear, I wonder if you care. Oh, the boy that you once knew, the one you live so blue. the prettiest thing around. All over town I was head over heels in love with you. But you were out running around and nowhere to be found. So I went out and found somebody new. Once in a while, dear, I still think. beschrijft de verdrietige maar ook trotse verhalen van de Seminole-Indianen in Florida. Het is een van de meest populaire en indrukwekkende nummers uit John Andersons carrière. We schrijven 1992. gone toesloeg begon het Canadese duo Whitehorse eigen songs uit te brengen. Het eerste nummer dat tijdens deze lockdown geschreven werd was If the Loneliness Don't Kill Me. I've been looking for you stranger, I've been same air I'll be breathing out and still If the loneliness don't kill me Then the good times surely deepest thrill song gaat over hoe de zangeres graag in Texas begraven wil worden als ze ooit zou sterven. Omdat ze zich daar thuis voelt en de cultuur en de mensen daar zoveel voor haar betekenen. De tekst is emotioneel en de melodie is catchy en dansbaar. Texas When I Die is een klassieker in de country en is al vaak gecoverd door andere artiesten. Het is een van de meest populaire nummers in Tanya Tuckers carrière. When I die, I may not go Side of the River is een song die ik schreef over opgroeien in mijn woonplaats. De meeste spullen in de stad bevonden zich aan de andere kant van de rivier, dan waar ik woonde. Dus ik groeide min of meer anders op dan de meeste van mijn leeftijdgenoten. Maar niet per se op een slechte manier, want het was heel speciaal voor mij. Aldus Myron Elkins. in Holland. Damn Lewis Boys is een originele piano rock'n'roll band met veel invloeden van de onlangs overleden Jerry Lee Lewis. Don't Boogie Woogie. shook his head. Then he said, like a friendly He looked at me, shook his head. Is it perspective that I think you're gonna? say your prayers tonight. night. Down, boogie, woogie, down, boogie, woogie. Ah, you can't boogie woogie when you say your prayers tonight. night. Down, boogie, woogie, down, boogie, woogie. You've been over rocking and you know it right. You better turn on Jesus when you turn on the light. Don't boogie woogie when you say your prayers tonight. night. Down, boogie, woogie, down, boogie, woogie. is de eerste single van de Drenthe afkomstige zangeres Kelly Landhuis. bestaat GG en de Cruisers niet meer. En dat sinds eind 2022. Jammer als je een song hoort als Next Friday. got some love to share and I see you looking and yeah, I see you too. Well, let's get to know each other. Don't hesitate, come over here, baby. Wanna let your motor run in and put it in fifth gear. Wanna make a few miles on the let me make that clear. So darling, please come over here. stukje country uit eigen land. Het is niet de eerste keer dat Angus Gill en Kevin Bennett samenwerken. Zeven jaar geleden schreven en namen ze Staring Out the Back of the Car op. Nu zijn ze er weer met Listen to the Country. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken. myself a pistol like the one you killed my friend with. I took the drive into the city late at night. I went and got myself a fistful of them bullets with the hollow tips. And wrote your name in red ink down the side. You better get down on your knees and pray they throw away the keys. And hide you safe behind them cinder walls. If walking down your hall. tavern dry and I cried all oh, I could cry. It's time for me to lay my grief to rest. Don't you think that I forget? You done left a massive debt. One dark night I'm coming to collect. Yeah, one of these days I'll get my pound of flesh. You better get out on your knees and pray they throw away the keys and hide you safe behind them cinder walls. If there ever comes a time where I'm tired of living mine, you're gonna hear my boots walking down your hall. pray that all the fires of hell forever burn your flesh and leave you writhing in eternal pain. May the demons give your shell a great infernal thresh and leave you damned to never ever walk this earth again. the one you killed my friend with. I took to driving to the city late at night. Met elk nummer bewijst Isaac Hoskins waarom hij airplay verdient in de country mainstream. En met de Pistol en the Prayer levert hij een geweldig uptempo verhaalnummer af. Een song die wijlen Johnny Cash graag voor zichzelf had opgeëist. I recall in the middle of the day Surefire sign that rain's on the way When the floodplains go under in New South Wales Time to listen to the country again If the country is hurting, it'll let you know When the forests burn and the oceans grow If the noise of politicians is drowning out the youth Listen to the country it's telling you the truth Symphony of summer, cicadas bring along Band of double drummers beating out their song The fires take embargo, the coast is up in flames Better listen to the country again if the country is hurting, it'll let you know. When the forests burn and the oceans grow. If the noise of politicians is drowning out the youth, listen to the country. It's telling you the truth. All across Australia, the hungry sound Drought-born skeletons sleeping on the ground The planet's getting hot, it's not how or why, it's when Better listen to the country again If the country's hurting, it'll let you know When the forests burn and the oceans grow If the noise of politicians is drowning out the youth Listen to the country, it's telling you The magnificent silence of Uluru The magnificent silence of Uluru If the country's hurting, it'll let you know forests burn and the oceans grow, if the noise of politicians is drowning out the youth, listen to the country. Listen to the country. It's telling you the truth. It's telling you the truth. Onbekend maakt onbemind is een veelgehoorde kreet. Dat maakt mij juist nieuwsgierig en Richie D met Back on Top stelt niet teleur. en de Fairland Ramblers maak ik de overstap naar het tweede uur. Met de song What is Country draagt de groep bij aan mijn countrygevoel waar je dit eerste uur getuige van was. En dat zet ik zeker voort in het tweede uur. What is country? What is rock and roll? What is outlaw? What is blues and soul? everybody seems to be too worried with the technicality. So label it this, label it that, you're wasting time. Well, in the days I lived until the day I die, I've been picking guitar, I've been singing live. Six strings been the best friend of mine, yeah, it's led the away when I lost my mind. If you don't appreciate, then don't give me your two cents about what is country and what is rock and roll, what is outlaw and what is blues and soul. Now everybody seems to be too worried with the technicality. So label it this and label it that. You're wasting time. Well, the industry of the words and rhyme, they made them all sell, they made them all sound right. I'll keep my old songs, my Zeppelin, Hank, and John. appreciate, then I guess you'll never know just what is country and what is rock and roll, what is outlaw, and what is blues and soul. Now everybody seems to be too worried with the technicality.